Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering spant een rechtszaak aan tegen de staat Texas... vanwege de zeer strenge abortuswet die daar vorige week is ingegaan. De minister van Justitie van de VS wil dat een federale rechtbank... de wet toetst aan de grondwet. Voortaan is een abortus in Texas na ongeveer zes weken... alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. In de wet staat ook dat mensen die ondersteuning bieden... bij een illegale abortus 10.000 dollar moeten betalen... aan degene die hen aangeeft. President Biden noemde de wet eerder al bizar en extreem. De 160 nieuwe vrachtwagens die het ministerie van Defensie heeft aangeschaft... mogen de weg niet op. Omdat ze een paar centimeter hoger zijn dan de Wegenverkeerswet voorschrijft... kunnen ze geen gebruik maken van de openbare weg. Demissionair minister Bijleveld schrijft aan de Kamer... dat ze een ontheffing heeft aangevraagd voor de truck... zodat ze alsnog in gebruik genomen kunnen worden. Eerder had Bijleveld gezegd dat de vrachtwagens wel voldeden aan de wettelijke eisen. Nu dat niet zo blijkt te zijn, gaat de leverancier het probleem oplossen, schrijft ze. Tom Dumoulin heeft zijn pols gebroken... waardoor hij de rest van het wielerseizoen is uitgeschakeld. De renner van Jumbo-Visma werd tijdens een trainingsrit geschept... door een afslaande auto... waarna hij via de motorkap op het wegdek belandde. Mijn seizoen is klaar, zegt hij. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. De renner zal onder meer in actie komen tijdens de WK-wielrennen later deze maand. En daarna zou hij deelnemen aan de Ronde van Lombardije. Hij wordt later vandaag geopereerd in Maastricht. Bij voetbalclub in Enschede is de bliksem ingeslagen in een lichtmast. Ooggetuigen zeggen dat daarbij een man gewond is geraakt. Volgens RTV Oost is hij naar een ziekenhuis gebracht. Een getuige zegt tegen de regionale omroep dat de man aanspreekbaar was. Op het moment van de inslag waren meerdere teams aan het trainen op het veld. Het weer, vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Alleen in het zuiden en oosten nog een bui met kans op onweer.